Vijf uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Mensen omgekomen, inclusief de zelfmoordterroristen. Ook zijn er bijna 150 gewonden. Volgens de ambassade van Saoedi-Arabië zijn er in ieder geval zeven Saoedische inwoners onder de gewonden. Het Nederlandse consulaat probeert na te gaan of er ook Nederlanders getroffen zijn. Uit het eerste onderzoek blijkt volgens de Turkse minister-president Yildirim dat drie aanslagplegers eerst om zich heen hebben geschoten en daarna zichzelf hebben opgeblazen. Hij zegt dat er aanwijzingen zijn dat IS de aanslag heeft gepleegd, maar de aanval is nog door niemand opgeëist. De Britse premier Cameron krijgt meer tijd van de EU om Groot-Brittannië klaar te stomen voor de brexit. De onderhandelingen over het vertrek uit de Europese Unie beginnen pas na de zomer. Dat hebben de EU-leiders toegezegd. Cameron bleef na afloop van de bijeenkomst positief over de verhoudingen tussen de EU en Groot-Brittannië. Hij zei dat zijn land zich niet van Europa zal afkeren, maar de banden zoveel mogelijk zal aanhalen. Onno Jacobs stapt op als directeur van FC Twente. Jacobs werd in januari aangesteld om orde op zaken te stellen na het wanbeleid van de afgelopen jaren. Onder zijn leiding werd schoon schip gemaakt en ontsnapte de club aan een gedwongen degradatie. Toch waren de geldschieters van de club ontevreden over zijn beleid. De Japanse autofabrikant Toyota roept ruim 1 miljoen auto's terug... omdat er mogelijk iets mis is met de airbags. Het gaat om een bepaald type van de hybride Prius en de Lexus... die tussen 2010 en 2012 zijn geproduceerd. Door een fabrieksfout blaast de airbag mogelijk niet goed op... en kunnen er onderdeeltjes losschieten. En dan nog het weer.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 You know, uh, it's taken me a long time, to Realize how much you mean to me. spirits are weak. Oh, yeah. Everything seems to be going wrong. My outlook's bleak. Oh, yeah. You know, I fool around. Oh, yeah.